Annette Schut met het NOS Journaal. Het lijkt er niet op dat er in Gaza voor de Ramadan begint een wapenstilstand komt. Een Hamas-kopstuk zegt dat hij steeds minder hoopvol is. En ook de Amerikaanse president Biden heeft weinig hoop meer op zo'n Ramadan-akkoord. De Verenigde Naties spraken gisteren hun zorgen uit over de ramadan... omdat Israël heeft gedreigd een grondoffensief te lanceren in Rafah... een stad waar honderdduizenden mensen naartoe zijn gevlucht. Dat terwijl de ramadan juist voor veel Palestijnen een periode van vrede is. De islamitische vaste maand begint komende week. Het Spaanse schip dat 200 ton voedselhulp van Cyprus naar Gaza moet brengen is nog niet vertrokken. Volgens lokale autoriteiten staan ze voor logistieke uitdagingen, meldt The Guardian. Zo zouden ze nog steeds op groen licht van Israël wachten en ook het weer zou daarbij een rol spelen. Israël heeft aangegeven dat ze de goederen zal inspecteren. Waar het schip zal afmeren en hoe de hulp verdeeld wordt is onduidelijk. Het schip zou het eerste zijn dat gebruik maakt van de onlangs toegezegde zeecorridor. Er zijn steeds meer gediplomeerde molenaars in ons land. Volgens het Gilde van Molenaars zijn het er nu meer dan 1700. En voor het uitbreken van de coronacrisis waren dat er zo'n 200 minder. Ook verkopen molenaars steeds meer. Het Gilde verklaart die toename ook door de coronacrisis... toen veel mensen thuis brood gingen bakken. Daarnaast helpt het volgens de molenaars ook mee dat mensen steeds bewuster eten. Max Verstappen heeft de tweede Grand Prix van het seizoen op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen won een week na de grote prijs van Bahrein opnieuw in Saoedi-Arabië. Net als vorige week zette Verstappen zijn pole position om in winst. Teamgenoot Sergio Perez werd tweede. Het weer. Vanavond en vannacht verschijnt er langzaam meer bewolking. In het zuiden kan het wat regenen. Morgen grijs en soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Watergraafsmeer en Knoop Diemen.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 IJsland, eh, Finland, Scandinavische landen in ieder geval... dan, eh, ja, ja, die zijn ook gek, dus waarom niet Joost dan, We zijn benieuwd wat hij wat ervan gaat bakken in mei. Zie je hem voor de Nightwalk. Onderweg zometeen Dr. Pepper met Ain't No Fool. Maar hier is die Zurp met, samen met Mawaki en Sofia Nazau. Ofwel, het nummer heet Mawaki en het is Zurp en Sofia Nazau. En Major Lazer heeft daar vorige maand een nieuwe remix van gemaakt. Luister maar. Get. it. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. favourite radio show, The Nightwalk Main Stage. stage, the home of house music and awesome vibes. we're all alone, no darling. I can share my love with you, When life gets hard, are all oh, darling. I can myself to you. We're in the dark, we're all alone, darling. Zandvoort, dat was een white labeltje. Darling. Maar nou, je weet al, waarschijnlijk al... <laughs> een andere plaat die, eh, waar ze een remix van gemaakt hebben. En eh, daar is deze plaat Darling uitgekomen. En daarvoor horen we Tom Glasses. Of Glasses moet ik zeggen. Tom Glasses. Tommy Glasses met uh, Beautiful Extended Mix. Ik heb een beetje zo'n iets voor je. Mary J. Blige die heeft geleerd om van haar stem te houden. Denk je van, hè? De zangeres had eerst een hekel aan haar eigen stemgeluid... en zet daarom haar muziek nooit op. Inmiddels draait ze haar eigen nummers wel. Nu luister ik wel naar mijn eigen liedjes. Vroeger niet, vertelde Mary J. Blige. Je kent er van hits als eh, Family Affair en No More Drama. In, uh, vertelde ze het programma Today. Ik hield niet van het geluid van mijn stem. Maar ik luister naar mijn muziek en ik hou van alles aan mezelf. Echt waar. Vroeger haatte ik echt alles aan mezelf. Mijn zangstem, mijn zwem, mijn spreekstem. En ik was gewoon bang om mijn eigen muziek terug te horen. Maar ja, eh, het is niet voor niks eh, dat deze dame een heleboel hits heeft gemaakt. En heel populair eh, was in de tijd. Nu in Amerika wel, maar in Nederland wat minder. Mary J. Blige dus eh, ja. ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt hoor. Ik had dat vroeger ook. Bij de radio moet je altijd... Eh, eh, vroeger was dat heel erg... Hey, je, je, stem opnemen en weer afluisteren. En dan klink je echt vreselijk. Dan denk je, zo klink ik toch niet? Maar ja, uiteindelijk... Ja, andere mensen die horen dat wel zo. En ja, het is je stem hè. En Joost Klein, door hem als opening... heeft inderdaad een Spotify-record gevestigd... met zijn songfestival nummer Europapa. Het nummer is het meest gestreamde lied in Nederland in één dag. Maar ja, alleen nog Nederland Hè. Eerder had de streamingplatform nog niet bevestigd dat het om een record ging. Europapa werd in één dag 1,2 miljoen keer gestreamd. Het zijn maar getallen, maar ik ben heel dankbaar, reageerde Joost in zijn Instagram stories. Het record was hiervoor in handen van Songfestival-collega Duncan Lawrence. Zijn winnende nummer Arcades werd een dag na het Songfestival van 2019 ruim een miljoen keer gestreamd. En Europa is tot nu toe wereldwijd meer dan 6,5 miljoen keer gestreamd. Het lied werd het best beluisterd in Nederland en Duitsland. Ja, Duitsland is die jongen erg populair, dus dat scheelt dan weer. Zo laat de woordvoerder dan eh, weten van eh, Spotify. En daarna ook België, Polen en Oostenrijk vinden het nummer leuk blijkbaar. Dus misschien dat we toch in de top 10 eindigen. Maar ik heb zo mijn twijfels, maar het is grappig. Het is uh, grappig. Het Eurovisie Songfestival is van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö. En Joost komt in de tweede halve finale in actie. Dus eh, misschien de eerste en de laatste keer. Maar wie weet gaan we het toch weer eens bereiken. CFM's antwoord genoeg gelul. Oliver Heldens, Ian Usher en Sergio Mendes, Mascanada, nu hier op de radio. Dance Nightwalk. Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante vamos a entender Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante que nos vamos a entender la la la. Eh. 100 till midnight. The Nightwalk main stage on ZFM. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. Come with me. tonight. de man die eh, nog steeds geheim wil blijven. De geruchten gingen al langer wie het was, maar eh, officieel is het nog steeds niet bekend. Clapton hoorde je met Come With Me in de Maskenate uh, en eh, Amnesia Ibiza remix. En Amnesia is natuurlijk een hele grote club in, op, op het eiland Ibiza. Hè. En daarvoor hoorde nog een white labeltje met uh, Palante, zo heet het plaatje. Het is even tijd voor de party update voor deze zaterdag 9 maart. 2024. Zo zal het beginnen weer eens met Escape in Amsterdam. feestje Brainwash begint om 11 uur. Doet tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk, de line-up is in handen van niemand minder dan onze eigen Zandvoortse eh, Raimundo. En Raimundo heeft vanavond meegenomen Noop, Giza, MC Janto en Sexy Mr. S is ook aanwezig. Vanavond dus... Eh, in de scape Wekelijks feestje Brainwash. Als dus we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond afgekort Throwback. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. Dat is hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekort letters thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je al die informatie. En als je nog meer houdt van hip eh, hiphop en R&B... dan moet je zijn eh, bij eh, Encore in de Melkweg vanavond. Encore invites Pretty Girls Like Trap Music. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg dus. En dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website Encore aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl. Met uh, eh, Jetsies, Rainy Live, Claire Lyon, Amani en hosted bij uh, Fuego Mami of zoiets dergelijks. <laughs> Beetje onbekende namen, maar eh, als jij fan bent van uh, Encore, dan weet je vast wel wie dat zijn zelf voor terug naar de muziek. Bob Marley. Ja, hij is er al eh, heel lang niet meer. Maar eh, Bob Marley en de Wailers hadden ooit een hele grote hit met jamming. En Fisher dacht, ik ga daar een, eh, een rework van maken. Luister maar, Bob Marley in de remix met de Wailers met jamming.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 In de Earth and Days remix. En daarvoor de Riverstar presents eh, Star Trek. Met de eh, Star Trek. Alleen dan met twee A's. Dus niet zoals eh, de tv-serie Star Trek. Als je daar misschien toevallig fan van bent. Ja, ik wel hoor. Ik eh, kijk ze nog steeds af en toe. Eh, iedere zondag eh, bij een van de tv-zenders wordt dat gedraaid. dan is het science fiction dag. Begint middags om drie uur. En ja, ik kijk altijd naar die series. Al zijn ze al heel oud, maar het blijft gewoon leuk. Jook sentimentje. Zie we hem zelf, het is tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats zijn erg populair op de radio, op de streams op de indoor festivals en binnenkort misschien wel op de outdoorfestivals. Hè? Deze week op 10 Cassie met Love Desire. Op 9 Mochak met Jealous. Op 8 Fisher en Attic met Take It Off. Op 7 David Pangan of Fire met Satisfied. Op 6 Sherman Ology met You Got Me. Op 5 Frankie Rosardo en Cara Milan met Make, Me, eh, Make My Body Move, moet ik zeggen. Op 4 Go Deep en Tracy K met The Cure en The Cause in de Elders Aiba eh, Extended Remix. Op 3 deze week Mark Knight, Katie Brown en James Her en Woo met Jeremy Me Deeper. op 2 deze week Nick Morgan met Zoek Part 3. En eh, ja, nieuwe nummer 1 hebben we ook al regelmatig gedraaid. Het is War met Low Rider in de Kylie Watson remix. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is een leuke plaat voor het begin van de show, <laughs> maar deze tijd. Eh, hè? Ik ga hem volgende week voor je draaien. Ik heb andere muziek voor je. White labeltje. Set, you, set your body free. Eh, het wordt tijd voor een bril, denk ik. Luister maar. set your body free. body free.